Putten met het NOS-journaal. Marokkaanse moskeeën staan inderdaad onder druk van een kleine groep jongere orthodoxe moslims. De Raad van Marokkaanse Moskeeën onderschrijft de mening van inlichtingendienst AIVD. Vicevoorzitter Bouarou verklaarde dat voor de parlementaire commissie die beïnvloeding van moskeeën onderzoekt. Volgens Bouarou worden de orthodoxe jongeren aangestuurd vanuit de golfstaten. Gezondheidsexperts in Japan maken zich steeds meer zorgen over het aantal coronabesmettingen. Dat is opgelopen tot 450. Volgens de experts begint de uitbraak in Japan steeds meer te lijken op een epidemie. Uit voorzorg zijn er zondag op de verjaardag van de keizer geen feestelijkheden... en het aantal deelnemers aan de marathon van Tokio wordt beperkt. In Breda is een man zwaar gewond geraakt toen in een parkeergarage het automatische blussysteem afging. Dat systeem werkt met CO2-gas. Mogelijk kreeg de man vanwege dat gas te weinig zuurstof. In de garage was op dat moment geen brand. De Bredaanse brandweer bekijkt of het blussysteem storing had. Vrouwen in het leger van India moeten officier kunnen worden. En na 10 tot 14 jaar hoeven ze niet verplicht af te zwaaien, zoals nu. Het Hoge Rechtshof zegt dat mannen en vrouwen gelijk behandeld moeten worden. Tot nu toe konden vrouwen geen officier worden... omdat mannen geen bevelen zouden willen accepteren van een vrouw. Transgenders willen van de staat financiële compensatie voor de verplichte sterilisatie die ze moesten ondergaan. Ze willen ook excuses en publieke erkenning van het leed dat hen is aangedaan. Tot 2014 moesten mensen die van geslacht wilden veranderen zich ook laten steriliseren. Anders werd de geslachtsverandering niet verwerkt in het bevolkingsregister. Dan het weer nog van west naar oost stevige buien... met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Aan zee een harde tot stormachtige wind en het wordt ongeveer 10 graden.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 Ik denk, eh, laten we <laughs> onszelf een beetje vrolijk maken... en eh, hopen dat het een warme zomer wordt. En, en of dat wij ons gaan neervlijen op warme stranden in warme orde En dat vrolijkt allemaal een beetje op. En daarvoor is ook... Zandvoort luncht om eh, de boel een beetje op te vrolijken. Ja, ja, ja. ja Welkom luisteraars in het eh, tweede uur <laughs> Zandvoort luncht. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Dolly Tempierik en Peter den Boer. Die ook voor een deel de platenkeuze doet. Ik zal het maar gelijk bekennen. Ja. <laughs> Geweldig hey, maar nou je toch eh, over, over het warme weer hebt en zo... zullen we meteen eens gaan kijken wat Rico Schreuder allemaal te melden heeft. Nou, eh, ik ben heel benieuwd. Ja, zal ik dan ook het, uh, het, het, het, het weerjingeltje erbij opzetten? Ja. En dan gaan we het weerbericht erbij halen. En dan... heb je hem. Ja, het weerbericht is als volgt. Nou ja, goed. Eh, de, de zon schijnt heerlijk, maar, maar ehm, ja, geleidelijk gaat toch de bewolking iets wat toenemen. En eh, zeker vanmiddag later volgen er enkele buien. En daarbij is ook nog eens een keer kans op hagel... en zware windstoten van 80 tot 85 km per uur. En de wind waait uit het zuidwesten en is hard aan zee, windkracht 5 tot 7. De temperatuur stijgt naar 9 graden en daarmee is het 5 tot 6 graden frisser dan gisteren... maar nog steeds te zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond is het bewolkt met enkele buien en komende nacht wordt het droog... en klaart het geleidelijk op en de temperatuur gaat dalen naar 5 graden. Gaan we ook nog even een kijkje nemen naar wat ons morgen te wachten staat... Dinsdag 18 februari, nou daar schijnt in de ochtend weer geregeld de zon. En geleidelijk komen er weer stapelwolken tot ontwikkeling. En in de middag volgen er dan enkele buien. Dus ik zou zeggen morgenochtend lekker bij tijd je bed uit, boodschapjes doen zodat je smiddags binnen kunt krijgen, blijven. Hè? Lekker met een dekentje op de bank. Hè? <laughs> Lekker binnen dingen. Nou goed, ehm, in ieder geval dus smiddags weer wat buien. En daarbij is opnieuw kans op hagel. De zuidwestenwind waait eh, krachtig met windstoten tot 70 tot 75 km per uur. En de temperatuur gaat stijgen naar een graad of 9. Ehm, er is eh, volgens mij wel van de week, want het is natuurlijk nu voorjaarsvakantie, hè Peter? Ja. En volgens mij is er iets leuks te doen deze week in het, uh, in het Zandvoorts Museum. Dat zal ik eens even opzoeken. Dan kunnen we daar straks even melding van maken. Hè? Goed idee. Maar dit was in ieder geval het weerbericht eh, volgens weerman Rico Schreuder. Nou, en dan eh, doen eh, Sam en Dave daar een schepje bovenop. Oh nee, hè? Soul Sister Brown Sugar. Zo. Sam en Dave. Jazeker, ja, ja, ja. Ik heb trouwens eh, even opgezocht eh, over eh, wat er in het Museum te doen is deze vakantie. Op 21 februari zijn er twee workshops en daar kunnen kinderen zich voor opgeven. Kan voor één workshop, kan ook voor twee workshops. de eerste workshop is sieraden maken met Joke van Joyama. En de tweede workshop is kunst kijken en maken met Marianne Rebel van Rebel Art met het thema dieren van Australië. Eh, de beide workshops beginnen om 11 uur. De duur is ongeveer 30 tot 45 minuten. Dan is er pauze met een drankje. En de eventuele wissel, als een kind twee workshops doet... dan eh, vindt die plaats eh, daarna. En de eindtijd is rond 1 uur smiddags. middags. In de pauze krijgen de kinderen dan een drankje en een hapje. Eh, verder eh, zijn er bij de stamtafel kleurplaten... voor de allerkleinste broertjes of zusjes... die niet aan de workshop mee kunnen doen. En de deelname is vanaf vijf jaar. Je kunt je van tevoren aanmelden via info En dan eh, graag onder vermelding met de namen van de kinderen... plus telefoonnummer van de ouders en de workshops gaan door bij minimale aanmelding van 10 kinderen. En verder zal een deel van de opbrengst gedoneerd worden aan de dierenopvang in Australië. Eh, de workshop kosten, eh, voor één workshop is dat 7,50 en voor twee workshops wordt dat 10 euro. En er mag één ouder gratis mee naar binnen om de Sisi tentoonstelling meteen te komen bekijken. Kijk, nou, is dat leuk Nuttiger met het aangename verdriet. Zo is dat. Dus vrijdag zijn de kids lekker onder de pannen. Goed. Ehm, nou, ja. Dat, dan is het tijd voor onze eigen René Vroger. Oh. Ja, en die heeft een, eh, ooit een nummer op de plaat gezet.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 En this is zeker de moment, want als het goed is... hebben wij aan de telefoon onze razende reporter... Joop van Nes van de Zandvoortse Courant. Klopt dat? Ja, Dolly, ik ben er. Helemaal goed, is goed gegaan. Oh, ik heb weer een, ik heb weer een retoursignaal. Oh, wat erg. Meen je dat nou? En we hadden het oh, er juist uitgewerkt. Ja, nou, het zit er dus echt weer helemaal in. Eh, verdikke me, dat is vervelend. Ja, ja nou, het, het, moet, het moet maar even. Ja, ik kan het ook zo gauw niet verhelpen, ben ik bang. Nee, eh, dat, is, technisch. Ja. En dat moet de technische dienst doen gewoon. Ja, ik zal het nou niet doorgeven. Oké, ehm, ja. jij wil weten wat ik het afgelopen weekend gedaan heb. Ja, wat is er allemaal gebeurd in Zandvoort? Wat heb je nou meegemaakt? In ieder geval met mijn zoon en schoondochter gegeten. Oké. <laughs> en daarom was ik onder andere niet bij eh, de thuiswedstrijd van de dames basketbalsters. Ja. Dat, eh, ging me wel aan het hart, maar goed, het is niet anders. Hmm. Die hebben ook gezien een hele simpele wedstrijd gewonnen van de nummer laatst. Ja. En eh, ja, die, die schieten aardig en de boven. Die staan hier op de tweede plaats. Kijk. Gedeelde tweede plaats. Hartstikke mooi. Ja? goed. En eh, gisteren... Ja want het voetbal was uit. Eh, daar ben ik uiteraard niet bij geweest. En de heren van de baasman die speelden uit. Daar ben ik dus ook niet bij geweest. Nee. En gisteren was ik bij Classic Concerts. En ik was blij dat ik daar naartoe mocht. Ja. Want normaal doet eh, eh, mijn collega Nel Kerkman een verslag van uh, een recensie maken van, van een concert, van Classic Concert. Ja. Maar zij ging naar de boekpresentatie van Vrouwtje van Tetrode in het museum. Daar ben ik mhm. dus niet bij geweest. Maar ik was bij de Classic Concert. En ik heb een prachtig concert gezien en gehoord. Maar die pianisten, hè? Het is werkelijk ongelooflijk. Ja. Wat, eh, dan moet ik even kijken hoe ze ook weer heet. Keten van Surimachili kan op een piano. Mm. Waanzinnig. Waanzinnig. Ja. Niet te geloven. Mooi. Eh, eh, ik stond echt verbijsterd. Echt waar. Echt. En uh, ja wat moet ik ervan zeggen? Genieten. Ja. En helaas, door het verschrikkelijke weer zat de, kerk, nou ja, redelijk gevuld, laat ik zo zeggen. 60, mensen waren aanwezig. Ja. Maar deze meid, die verdient gewoon kaartenvolle kerk. Ja. En ik heb met, eh, onder andere met Peter Tromp, de eh, voorzitter van Klessenconcept, gesproken afloop. Hij zegt, ja, deze dame moet eh, over twee jaar gewoon terugkomen. Volgend jaar is het waarschijnlijk al, al helemaal in kan en kruiken wat het programma is. Dus over twee jaar uh, zou ze terug moeten komen. Ja. En ik heb aan naar afstand gesproken. Ja. En ze wil het toch graag. Ja. Ja, het is eigenlijk, eigenlijk ongelooflijk dat je zo'n grootheid... want dat is deze dame, dat is een, een hele grote in de klassieke wereld... dat je die gewoon voor 5 euro een concert kan bijwonen. Het is, ja... Ja, dat is waanzinnig. En, en, en ik, ik vraag me af of iedereen zich realiseert... hoe bevoorrecht wij hier daarmee zijn met dat ja. concerts. Absoluut. Ja. Absoluut, zeker. Ja. Ja, je hoeft niet per se van klassieke muziek te houden. Maar ga eens een keertje kijken daar. Absoluut. En eh, ze hebben nog mooier nieuws, heb ik gehoord laatst van, eh, van Toos. Want ze hebben het nu ook voor elkaar dat mensen die een Zandvoortpas hebben... zelfs gratis mogen komen kijken. Ja, dat klopt. Geweldig. Dus, dus uitstekend. Ja, geweldig. Dan kan ook met, met, met een kleine portemonnee kan er eh, eh, een keertje van genieten. Zo is het. Zo is het. En zeker doen mensen. wat het, als je ziet wat het programma is voor de rest van het jaar. En als je ziet wat de grote productie gaat worden. Ja. Man. En dat is dan, betaal je dan iets meer, dan betaal je 20 euro, maar dan krijg je een potje muziek voor je snuffer, toch? Ja, dan, dan krijg je wat te horen, ja. Ja, ja, ja klopt. echt waar. Ja. Het is, het eh, is waanzinnig wat, met die twee, dus Toos en, en Peter, voor elkaar boksen. Ja. Zijn ja. er met z'n tweeën, hè? Ja, ja. Ook dat nog. Ja, geweldig. geweldig. Ja, ze doen het, ze nou zetten het toch maar neer allemaal. Ja, ja. Dat, eh, dat, was mijn, dat was mijn weekend. <laughs> Oké, nou dat eh, was kort maar krachtig. <laughs> ik, ik, kan er wel melden dat in ieder geval de herenbasketballers komende zaterdag hun kampioenschap thuis spelen. Ja, want dat gaat eh, tegen, de, tegen hetzelfde team als waar ze afgelopen zaterdag wonder boven wonder van hebben gewonnen. Nou, Nou, eh, eh, dit eh, tegen de verwachtingen in van, van de club waar ze tegen speelden. Want die waren echt in de waan dat ze zouden winnen. En ze hebben pakkie gekregen. Echt dus niet, hè? want het is 46, uh, 78 is niet geworden, weet ik veel. Nou ja, goed. Maar ze hebben toch het onderspit moeten delven. Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, ja. En ik denk dat, dat Lions dit jaar... Ja ja, kijk, als ze zaterdag kampioen worden, dan maakt het niet zoveel meer uit. Mhm. Maar als ze gewoon blijven spelen zoals ze kunnen spelen, dan worden ze weer voor de, nee niet de derde keer, maar de derde keer in vier jaar ongeslagen kampioen. Ja, ja. Dat wil wat zeggen. Dat wil zeker wat zeggen, ja. ja. ja. Ja, nou, nou wordt spannend. Het is zaterdag en iedereen is uiteraard van harte uitgenodigd om er naartoe te gaan. Hoe laat eh, eh, begint de wedstrijd? Zeven uur? Uit mijn hoofd, want ik kijk heel even in mijn agenda, Dolly. Dat zou ook zomaar half zeven kunnen zijn. Zeven uur. Zeven uur toch? In de sporthal. En eh, ja, voor het geld hoef je niet te laten, want dan is gratis. Ja, zo is dat. Ja, ja, ja. Oké, nou... Uh... Ga, naar een keertje kijken naar echt een leuke pot basketbal. Ja, zo is het, ja. Ik, ik, ik ken de twee arbiters die, eh, van dienst die dan eh, aanwezig zijn. Ja. En het wordt, wordt goed geleid. Oké. Okay. Het zijn goede arbiters. Prima, dat is mooi. Nou, het, zal leuk zijn als ze kampioen worden thuis. Laten we het hopen. We gaan duimen en we gaan ze aanmoedigen. <laughs> Ja, dat gaan we doen, Dolly. Oké. Hey Joop, ontzettend nou. bedankt dat je even tijd voor ons vrij hebt willen maken. En ik hoop dat je volgende week weer in de gelegenheid zult zijn... om ons nog het een en ander te vertellen over het weekend. Ik hoop het ook. Wat gaat komen. Oh, even, nog een melding. Ja? Zondag kindercarnaval. hebben we net allemaal uitgebreid verteld. Dan is het goed. Ja, <laughs> in de kroeg. Oké. <laughs> nou Joop, tot gauw. Oh ja, want Peter en ik gaan als Hans en Grietje. Ja, en eh, nog een mooie uitzending verder, jongen. Ja, dankjewel. Dankjewel, Joop. Tot okay. gauw weer. <laughs> Dag. Hoi, hoi. Dag. bekende vroege Beatle-opname. Is dat zo? Ja, ja. Waren dit de Beatles? Ja, en toen ze nog geen Beatles waren. Wat waren ze dan? Nou, een soort pre-Beatles. Pre-Beatles. <laughs> <laughs> een kokon. Een kever in de kokon. Ja. ja. Ehm, over over eh, kevertjes eh, gesproken. Want eh, we, we, hebben nu natuurlijk die voorjaarsvakantie. En misschien een leuke tip. Zondag 23 februari is er een hele leuke kinderexcursie. En die eh, is getiteld Dierensporen en vogels in de Koningshof. Dus zondag 23 februari. En hij start om 11 uur en hij duurt tot half 1. En eh, het is een kinderexcursie, maar eh, gelijktijdig en eh, afzonderlijk is er ook een excursie voor volwassenen. Dus de volwassenen kunnen met de kinderexcursie mee. Maar er is ook op hetzelfde uur voor de volwassenen een andere excursie... die meer over bloemen gaat. Eh, de Koningshof heeft een hele grote variatie aan eh, dieren... die hun sporen allemaal achterlaten in het bos. En nou is natuurlijk de vraag... welk spoor hoort bij welk dier? En bijvoorbeeld welke vogels overwinteren in het bos... En hoe komen dieren in de winter aan hun voedsel? Nou, deze zondag organiseert IVN Zuid-Kennemerland... een excursie voor kinderen van 4 tot 10 jaar... En eh, hun ouders natuurlijk ook. En dan ga je met z'n allen op zoek naar de geheimen van het bos in de winter. En met een beetje geluk is de bodem van het bos bedekt met een beetje sneeuw. En kun je dan sporen zien van een ree of van een hert. En op de grond liggen natuurlijk dennenappels met vraatsporen van een eekhoorn of een specht. En als je goed zoekt, vind je, in een, beukennoot, vind je een beukennoot verstopt in een holle boom. Nou, de vraag is dan welk dier dat daar heeft achtergelaten. En ook, hoe komen al die gaten in een dode boom? Oh, het bos kent zoveel geheimen en eh, samen met jullie gaan eh, de begeleiders op zoek naar die geheimen. En de ouders-verzorgers mogen zoals gezegd mee... en krijgen met een eigen gids een vogelexcursie. Bent u in het bezit van een verrekijker... neem die dan mee als u met de vogelexcursie meeloopt. De, het is een excursie in het eh, Nationaal Park Zuid-Kennemerland. U kunt reserveren en aanmelden via www.np zuidkennemerland.nl. En voor informatie eh, telefonisch kunt u terecht van dinsdag tot en met zondag op telefoonnummer 023 54 11123. Het vertrekpunt is bij Infopaneel bij parkeerplaats Koningshof... aan de Duinlustweg 26 in Overveen. En in verband met de beperkte parkeerruimte wordt u verzocht met de fiets of het openbaar vervoer te komen... Dus, eh, en heeft u vragen over de excursie in het algemeen... dan kunt u bellen met telefoonnummer 023 58 789. Alvast heel veel plezier gewenst. Ja, en uh, <clears throat> daar gaan ongetwijfeld heel veel mensen heen. Maar een handjevol mensen gaat zondag thuis blijven. Want? Die gaan hun verjaardag vieren. Want er zijn eh, vandaag zijn er heel veel mensen in Zandvoort jarig. Is dat zo? Jazeker. Oh. En die, eh, bij deze feliciteren wij al die mensen die vandaag jarig zijn... van harte met hun verjaardag. Ja, ik ken er twee. <laughs> nou, ik ken er drie. Nou, kijk, dat bedoel eh, ik. ja, eh, Mieke is jarig vandaag. Mieke de Vos, maar die woonde vroeger in, in Zandvoort. En dan hebben we Trace Huisman is jarig vandaag en Miriam de Leon. Nou, kijk, dat zijn de mensen die ik ken die jarig zijn. Er zijn ook nog heel veel die je niet kent die ook jarig zijn. Ja, en, nou, ook die eh, van harte gefeliciteerd. Er zijn ook natuurlijk beroemdheden jarig vandaag. Oh, ja. Zoals meneer Ben Kramer. Oh. Die is 73 eh, geworden. Zo. Onze roodharige beroemde zanger Ed Sheeran. Die wordt jarig? 29. En eh, wie jarig zou zijn, maar overleden is in 2006, is meneer Gene Pitney. Aha, ja, 1941. Eh, hè? Ja, en ik ga een van zijn hits draaien. Something's gotten hold of my heart. Ja, ja. Ja, we hadden het er net al over. Hè? Hij is, eh, de ideale dood heeft hij meegemaakt. Hè? Overleden in zijn slaap. Kijk. Daar kiest eigenlijk iedereen voor. Hè? Als je wat te kiezen zou hebben, zou iedereen daarvoor kiezen. Hè? Gewoon slapen en niet meer wakker worden. In plaats van alle andere gruwelijke wijzen waarom je om het leven kan komen. Hè? ja. Oké, oh, goed. Nou, uh, vrolijks? Iets moois? Iets, iets moois, ja. Ja, iets moois. If, if love is overrated. Het is de aller, aller, allernieuwste van de heer Gregory Porter. wat dacht je daarvan? Ik ga je wat vertellen. En, ga jij mij eens wat vertellen? in 2017 ja? was ik in Duitsland. Ja. En speciaal daar naartoe gegaan in een groot openluchttheater. Het Lorelei Theater. Ja. Daar ging eh, ehm, Gregory Porter optreden met het Metropoolorkest. Echt? Toen eh, was het 41 graden. <gasps> En eh, een, ongeveer een uur voor hij ging optreden... was er een, onwaarschijnlijk onweer en een heerlijke afkoelende regen. Oké. Okay. toen werd besloten dat optreden een uur uit te stellen, omdat alles moest even tot rust komen. Ja. En toen was het een stuk afgekoeld, maar nog steeds heerlijk mild. En toen eh, begon het Metropoolorkest en toen kwam ineens uit het niets... kwam meneer Porter eh, op het podium stappen. En die had een, had ik nog nooit gezien, die had een maatpak aan met een korte broek. Oh, <laughs> wat grappig. Prachtig, heel prachtig. Een colbert en stropdas. Een korte broek met een, eh, met een zoom. Ja. Mooie bruine benen. En eh, die heeft van stervende hemel gezongen. Oh, geweldig. Hij zag er fantastisch uit. Oh, dus jij vindt het niet zo erg dat ik dit nummer ga draaien? Ja, Integendeel. Nou, kijk eens aan. Ik hoop dat de luisteraars er net zo over denken. Hier komt Gregory Porter met If Love is Overrated. love is overrated. Let me be the one that is naive. If love is overrated, let me be the one that is deceived. Let me find that your hands that are touching me is not the hand that's supposed to be your lips an illusion let me be the only fool for your embrace let me fall upon my face i like this strange illusion if love is overrated why is it the only thing i serve love is overrated? Why is the one I'm in the one that I deserve? I can tell you, oh, it feels so real. Every touch that I steal, your arms an illusion. Let me be the only fool for your embrace. Let me fall upon my face. I like this strange illusion. Oh, I'm okay with love's never-ending dream. It's a risk I like to take, in the hope I never wake from this thing I call my fate, reality if love is overrated, let me be the one that is naive. If love is overrated, let me be the one that is deceived. Let me find that your hands that are touching me it's not the hands that's supposed to be your lips, an illusion. Let me be the only fool that you embrace. Let me fall upon my face. I like this strange illusion. risk I like to take, in the hopes I'll never wake from this thing I call my fate. Reality, love is overrated. I like overrated. Love is overrated. Our love overrated. If love is overrated, I am obsessed with overrated. If love is overrated, I'm in love. Prachtig. Gregory Porter. En, Mooi, hè? Ja. Ja, er zijn ook heel veel uh, fans die roepen ook... dit is echt het mooiste Valentijnsnummer ooit. Ja, ja, ja, Dus eh, stiekem heb ik hem ook vrijdag gedraaid. <laughs> Voor mezelf. Oké <laughs> dan. Ja. Zo is het. Eh, ik heb nog wat te melden. Er is een, oh, nieuw boekje uitgebracht... waarmee je een wandeling kan maken... door de historische kern van Zandvoort. En dat is samengesteld door Arie Koper... een vrijwilliger van het Zandvoort Museum... en bestuurslid van het genootschap Oud Zandvoort. Het eerste exemplaar werd vorige week bij het museum... uitgereikt aan wethouder van cultuur Ellen Verheij. Koper duikt graag in de historie van Zandvoort. In de loop van de jaren heeft hij een klein museum vol schatten verzameld. Zijn kennis van het oude Zandvoort heeft hij gebruikt om een mooie wandeling uit te zetten. Die kun je maken aan de hand van een boekje... dat vol wetenswaardigheden en prachtig beeldmateriaal staat. Het is ook mogelijk deze wandeling met hem persoonlijk te maken. Dan moet je apart boeken. Hij vertelt dan alles over de bijzondere plekjes... en dat maakt deze wandeling extra aantrekkelijk. Het wandelboekje dat in de plaats komt van de oude sloppieswandeling. Kost 4,50 euro. En is te koop in de museumwinkel van het Zandvoort Museum. En daar kun je, dus, zoals gezegd, ook die rondleiding met Arie boeken. Superleuk. Het is de bedoeling dat het boekje ook uitgebracht gaat worden in het Duits en het Engels... zodat de toeristen de wandeling kunnen maken. En er is nog een andere wandeling door het oude dorp... en die vindt eerste, iedere eerste zaterdag van de maand plaats. En die wordt geleid door Freek Veldwitsch. En deze Zandvoort in hart en nieren zit vol weetjes en anekdotes. En informatie hierover ook bij de VVV Bali in het museum. Leuk hoor, de sloppieswandeling. Ja. Ook, ook voor Zandvoort zelf, hè? Want eh, je, loopt, je loopt door het dorp en, en je ziet eigenlijk... Eh, ja, je, ziet, je ziet de panden wel, maar eh, je registreert het niet meer echt hoe bijzonder ze zijn. Ja. En laat staan dat je de verhalen erachter weet. En die zijn er hoor. Ik kan het zeer aanbevelen. Hartstikke leuk. leuk. want je denkt dat je alles weet. En eh, dat is toch niet zo. Dus Absoluut het is niet. Heel erg leuk om dat van een kenner te horen. Zeker, zeker. Is ook leuk om cadeau te doen, denk ik. Als je zo iemand hebt die, en je weet niet wat, wat je geven moet. Lijkt me hartstikke leuk om zoiets cadeau te krijgen. Zeker zo'n wandeling. Nou, ik, uh, nou, dankjewel voor deze mededeling. Ik ga tegen jou zeggen wanneer ik jarig ben. Ja, dat is goed. The Cranberries, Ode to My Family. gaan wij eh, over naar, eh, eh, laat ik zeggen, de artiest van de dag. Zullen we maar noemen. Roger Whittaker, geboren in 36, 64, 74, 84 is ermee gestopt. Woonde de laatste jaren van zijn leven in Duitsland... waar hij een enorme markt aan luisteraars had in het Duitsstalige gebied. Zong veel in het Duits. Ehm, hij heeft 55 miljoen platen verkocht gaan we daar eens eventjes daarmee beginnen. En ehm, we kennen hem allemaal natuurlijk nog uit de, de knokken-tijd... waar je de, de, de, soort voorloper van het Eurovisie had... of een, of een, een tegenhanger, weet ik veel wat het was.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 For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can Roger Whittaker zoals we hem allemaal kennen met zijn gebronsde stem. Prachtig. Hij treedt al een aantal jaar niet meer op, want hij is eh, klaar ermee. Ja. Zonde hoor. Ja. ja. Wij gaan eh, langzamerhand naar het einde toe. Eh. Ik zie het, ja. Het klokje tikt ongenadig verder. En ja, nog een paar minuutjes, dan zit het erop voor vandaag. En dat betekent dat wij de, de tune, de eindtune gaan klaarzetten. Is dat zo? Ja. Oh, die ga ik klaarzetten, zie ik aan je gezicht. <laughs> Die, ga jij klaarzetten. En... Eh, <laughs> ik hoop dat ik hem zo snel kan vinden. oh, jongens, jongens, jongens. Waar zit hij? en ehm, eh, ondertussen oh, ga ik zeggen dat het eh, ons <laughs> Dolly en Pierik, Peter en Boer. Een genoegen was om eh, vanmiddag eh, dit te mogen presenteren. Absoluut. Te mogen samenstellen. We zijn weer eh, wat wijzig geworden van elkaars verhalen... en elkaars door elkaar vertelde wetenswaardigheden. <laughs> en, of iedereen daar nou op zit te wachten, weet ik nog zo net niet. Maar goed, we hebben het er weer uitgegooid. Zo hè? Is het. Ja, we zijn het weer kwijt. Ja, zo is het maar net. En morgen eh, tussen 12 en 2 kunt u weer luisteren naar een nieuwe uitzending van Zandvoort Lunch met Jan van den Oever. En dan ben ik er ook weer bij. Woensdag weer Hans Wassenaar. En donderdag Jelmer Koper met, ik geloof, Ger. Nou. Ja, Ger Loogman. Ja. Leuk, goed. Want Roy heeft andere zaken aan het hoofd. En wij dus zijn de volgende week maandag weer. Absoluut, zeker weten. En... Eh, we gaan eruit met het nummer van de Cats. The End of the Show, want dat is het. Oké, tot dan. Ik like to thank you, yes I do. I've got to face the truth.